uur. Moutschreurs met het NWS Journaal. Er is verwarring ontstaan over wrakstukken die mogelijk van het vermiste toestel van Egypt Air zouden zijn. Eerder werd gemeld dat die waren gevonden in de Middellandse Zee in de buurt van Kreta, maar de Griekse autoriteiten melden nu dat de brokstukken niet van een vliegtuig zijn. De Airbus 320 verdween afgelopen nacht boven de Middellandse Zee van de radar. In Nigeria is opnieuw een schoolmeisje gevonden dat in 2014 was ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Waar ze is ontdekt en hoe het met haar gaat is nog onduidelijk. Het meisje hoorde bij een groep van meer dan 200 schoolkinderen. Die werden gekidnapt. Dat gebeurde bij een school in Chibok, in het noordoosten van Nigeria. Eergisteren werd ook al een jonge vrouw van 19 gevonden die was ontvoerd. Ze heeft een baby, is weer zwanger en getraumatiseerd. De gele koortsuitbraak in Angola heeft sinds december al bijna 300 levens geëist. Meer dan 2500 mensen zijn met de ziekte besmet. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO wil in Angola een massaal vaccinatieprogramma opzetten... om te voorkomen dat de gele koorts zich verder verspreidt. Ook moeten er meer behandelcentra komen. Er moeten nieuwe besmettingen sneller worden opgespoord. In Congo, Kenia en China zijn ook al meer gevallen van gele koorts geconstateerd. De ziekte wordt verspreid door muggen. Cabaretier Joep van het Hek doet volgend jaar weer de oudejaarsconferentie. Het is dan voor de negende keer. Van het Hek maakte zijn debuut in 1989. In 2014 stond hij tijdens de jaarwisseling voor het laatst op het podium. Van het Hek kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. Zo heeft hij een zware hartoperatie gehad. Dit jaar doet Claudia de Brij voor het eerst de oudejaarsconferentie. Het weer nu nog op de meeste plaatsen droog. Later vannacht meer bewolking en lichte regen. Minima rond 10 graden. In de loop van de dag meer zon. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 19 graden in de rest van het land.